9 uur. Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De Nederlandse staat heeft een lijst met namen van Indonesiërs... die in 1947 op het eiland Sulawesi zijn geëxecuteerd... door Nederlandse militairen. Dat meldt het online journalistiek platform De Correspondent. Die namen zijn belangrijk in een rechtszaak... die nabestaanden hebben aangespannen tegen de staat. Vijf kinderen van mannen die zijn doodgeschoten eisen een schadevergoeding... De staat weigerde dat omdat de zaken zouden zijn verjaard. In maart stelde de rechter de kinderen in het gelijk, maar een aantal van hen moet eerst nog aantonen dat hun vader daadwerkelijk onder de geëxecuteerde is. PostNL biedt zelfstandige pakketbezorgers van het bedrijf een vaste baan aan. Het bedrijf kreeg de afgelopen tijd veel kritiek dat de ZZP'ers die voor het bedrijf pakketten bezorgen schijnzelfstandigen zijn die weinig verdienen. Welk aanbod de ZZP'ers krijgen is nog niet bekend. PostNL wil eerst in overleg met onder meer de pakketbezorgers, de vakbonden en de Belastingdienst. Pakistan zet Save the Children het land uit. Het hoofdkantoor van de hulporganisatie in Islamabad is verzegeld... en buitenlandse werknemers moeten binnen 15 dagen het land verlaten. Volgens de regering doet de organisatie dingen die tegen de landsbelangen ingaan. Maar welke dingen dat zijn is niet bekend. Save the Children zegt dat de uitzetting helemaal niet kan... omdat alle 1200 medewerkers in het land de Pakistanse nationaliteit hebben. De Spaanse koning Felipe neemt zijn zus Cristina de titel hertogin van Palma de Mallorca af. Waarom Felipe dat doet is niet bekendgemaakt. Volgens Spaanse media heeft het te maken met mogelijke betrokkenheid van Cristina... bij het corruptieschandaal waarin haar man verdachte is. Het weer zondag bij 25 tot 30 graden. Pas tegen of in de avond neemt vooral in het zuiden de kans op een onweersbui toe. Komende nacht en morgenochtend vallen overal buien. De rest van het weekend vrijwel droog. Met morgenmiddag en zondag geregeld zon. Morgen is het maximaal 25 graden, zondag 21. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Barneveld 5 kilometer. En op de A1 richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer na een ongeluk. De rijbaan is afgesloten. Verkeer richting Utrecht kan vanaf knooppunt Beekbergen beter omrijden via Arnhem over de A50 en de A12. Op de A1 een stukje verderop bij knooppunt Muidenberg 4 kilometer. Op de A6 eh, richting Muiden bij Muidenberg 9 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen bij knooppunt Battenverdorp 5 kilometer. A13 daarna richting Rotterdam bij knooppunt Kleinpolderplein 8 kilometer. De oorzaak is een file op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Voor knooppunt Terbrechtseplein 8 kilometer na een ongeluk.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 Ehm, en het tweede nummer is Dreamer van Hyung Jin Choi. Now, Johnny, what say we open up this evening with a real free swinging blues number called I'm Walkin'." You came to me from out of nowhere, my spit. Ja. Yeah. All right, let's do that. Beautiful ballad. Out of nowhere. Dat was een andere grote Nederlandse jazzartiest, Benjamin Herman, met I'm Walking. Ga verder met José González, Vivo. geluisterd naar Colton Wetherston met Hakkel Honey Suckle Road. Nu luisteren we naar Fate Evans met Mesmerize. crazy right now. Make me wanna clap my hands. Make me wanna stomp my feet. Make me feel real, real good. When you put the thing on me, let me tell you now. I can't even sleep. Oh, uh. boy, you got me weak.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 I'm Miss Jackson. Ooh, I am Ooh. Shit, look at the way you treat me. You see your little nose ass homegirl and got your ass in up the creek, G. Without a pad on, you left the straddling right.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 Het is een beetje eh, bezoek. Ik heb een beetje vanmorgen de, de zonnige nummers opgezocht. Waaronder ook deze. Onze eigen Bruut. Chaco. voor de liefhebbers, er is vanmiddag jazz bij het casino in Zandvoort. Vanaf 4 eh, uur begint het en dan spelen Jazz and the City hun eh, repertoire. Uh, entree kost 5 euro, met uitzondering van favorite card houders natuurlijk. zojuist luisterde u naar Frederica Stal met Oh Sunny Sunny Day. En we gaan nu verder met de Watermelon Man van Mongo Santa Maria. naast de Jazz bij Casino is er ook natuurlijk een race op Zandvoort. Benelux Open Races, waar onder andere de Volkswagen Kevers uit de VW Fun Cup gaan racen. En die zijn behoorlijk opgevoerd, dus die gaan behoorlijk hard. Uh, entree is gratis. En parkeren kost wel 10 euro per auto, maar dat is te overzien natuurlijk voor een hele dag. En daarna zullen zich eh, ook nog andere, andere wagens op het circuit eh, laten zien. Het belooft mooi weer te worden, dus uh, eh, wij ook nog, hè? We luisteren nu natuurlijk naar eh, Get Happy van Harry James en His Orchestra. Van het album Summer Jazz. nummer is zo catchy dat mijn dochter van vijf, terwijl ze andere dingen aan het doen is... een computerspelletje aan het spelen is, mee zit te zingen. Pijloos, vrijwel pijloos. Pharrell Williams natuurlijk met Happy. Het is ook zo catchy dat ze 24 uur konden vullen met dit nummer... waar, parodieën, waar ze parodieën achter elkaar plakten. We gaan dit uur afsluiten met Jeff Bernard, If You Wonder. Ik hoop dat u een fijne zondag heeft...